Een aantal bewoners klaagden al dagen over hoofdpijn. Na onderzoek bleek de bron van de koolmonoxide een kapotte cv-ketel van een café in de buurt te zijn. De brandweer voert metingen uit bij de omliggende woningen en als de waarden toelaten kunnen de bewoners weer naar huis. Er hoeven geen Nederlandse gevechtshelikopters mee met de missie naar Mali. Dat heeft minister Hennis van Defensie gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid vindt de helikopters nodig voor de veiligheid van de militairen. Ze kunnen worden gebruikt om Nederlanders te evacueren. Maar Hennis zegt dat daarover afspraken zijn met Frankrijk. En daarom vindt ze het onnodig om er 50 miljoen euro voor uit te trekken. Het debat gaat later vandaag verder. Het internationale ruimtestation ISS heeft problemen met de koelinstallatie. Een pomp die een van de twee koelingssystemen aandrijft... werd automatisch stilgezet nadat hij te heet was geworden. De bemanning heeft de pomp weer aangezet... maar voor de zekerheid enkele niet-essentiële apparaten uitgeschakeld... om het systeem zo min mogelijk te belasten. Volgens NASA zijn de zes bemanningsleden niet in gevaar geweest. Homo's mogen toch niet trouwen in Canberra. Het Australische Hoge Rechtshof heeft een wet in de Australische hoofdstad ongeldig verklaard. Canberra vormt een eigen deelstaat. En sinds 7 december mochten homo's daar trouwen. Volgens het Hof is de wet strijdig met de nationale wet op het huwelijk. Daarin staat dat een huwelijk alleen kan worden voltrokken tussen man en vrouw. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Plaatselijk mist. Vannacht neemt de mist langzaam af. Temperaturen liggen tussen de plus 2 en min 3 graden.